Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Britse premier May wil het Lagerhuis de mogelijkheid bieden... om uitstel van de brexit aan Europa te vragen. Als het Britse parlement op 12 maart de brexit-deal verwerpt... die May voorstelt, volgt een stemming over de vraag... of het Lagerhuis de Europese Unie zonder afspraken wil verlaten. Als het parlement ook een no-deal brexit afwijst... volgt de dag erna een stemming over een verzoek om uitstel van de brexit. Het Verenigd Koninkrijk moet de EU nu op 29 maart verlaten. Uitstel kan volgens premier May maximaal tot eind juni. Dan wordt het nieuwe Europese parlement geïnstalleerd. Daarvoor worden in mei verkiezingen gehouden. De politie Midden-Nederland heeft vier mensen opgepakt voor phishing. Naar schatting hebben ze daar enkele tonnen mee buitgemaakt. De vier stuurden nep-e-mails naar klanten van banken. Op die manier probeerden ze inloggegevens voor internetbankieren in handen te krijgen. Ook belden ze met slachtoffers. Ze zeiden dat ze bankmedewerkers waren en wilden waarschuwen voor verdachte transacties. De slachtoffers konden dat voorkomen door hun geld tijdelijk over te maken naar een andere rekening. Hoeveel slachtoffers de vier precies hebben gemaakt is niet duidelijk. En de TBS van de dader in de zaak Sibine Janssons is met twee jaar verlengd. Volgens de rechtbank is het noodzakelijk voor de algemene veiligheid. De rechtbank zegt dat de kans groot is dat de man opnieuw seksueel geweld pleegt als zijn TBS wordt beëindigd. Sibine Jansons uit Maarn verdween begin 1999 toen ze van school naar huis fietste. Vijf weken later werd haar lichaam gevonden. Ze was meerdere keren verkracht en gedood. Na een DNA-match werd de veroordeelde serieverkrachter Martin C. opgepakt. Hij kreeg 17,5 jaar cel en tbs. Het weer, het is zonnig en er staat heel weinig wind. Het wordt 15 tot 19 graden. Ook morgen is er veel zon en dan kan het plaatselijk 20 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door een ongeluk op de A10, de ring zuid van Amsterdam... heb je daar een kwartier vertraging tussen Amsterdam Slotervaart... en Amsterdam over Amstel. De rechterrijstrook is dicht... Ook een kwartier oponthoud op de N197 van Heemskerk naar Beverwijk. Daar staat het vast tussen Wijk aan Zee en de aansluiting met de A22.